7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Over een uur vindt op de Dam in Amsterdam de nationale herdenking plaats. In heel het land wordt twee minuten stilte gehouden... ter nagedachtenis van de slachtoffers... die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen... in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De plechtigheid op de Dam wordt bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is nu de 4 mei-voordracht bezig... die dit jaar wordt gehouden door de dochter van tekstschrijver Eli Asser. Hella de Jonge vertelt daarin hoe de oorlog haar vader en moeder heeft beschadigd... en over de gevolgen daarvan voor de tweede generatie. De ECB heeft aangekondigd eind 2018 te stoppen met de productie en uitgifte van biljetten van 500 euro. Het biljet wordt veel gebruikt door criminelen en maar weinig door gewone consumenten. Er komen dan wel geen nieuwe biljetten meer bij, maar de ECB benadrukt dat de bestaande biljetten hun waarde behouden en altijd geldig blijven. De republikein John Kasich strapt uit de race om het Amerikaanse presidentschap, melden Amerikaanse media. Als Kasich stopt, is het bijna zeker dat Donald Trump de presidentskandidaat wordt voor de Republikeinen. Gisteren hoorde zijn belangrijkste tegenstander Ted Cruz al de handdoek in de ring. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken verwacht niet dat er een asielstroom uit Turkije op gang komt door de mogelijkheid van visumvrij reizen voor Turken. Koenders begrijpt de angst daarvoor, maar denkt niet dat die reëel is. Als het reizen zonder visum niet functioneert of ongewenste effecten heeft, dan wordt de regeling teruggedraaid, zegt hij. De Europese Commissie besloot vandaag dat Turken vanaf de zomer onder voorbehoud zonder visum naar de EU mogen reizen. De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel groen licht geven voor de maatregel. En dan het weer overwegend helder met wat wolkenvelden. Het blijft wel droog. Vannacht minder koud door de aanvoer van zachte lucht. Morgen op bevrijdingsdag zonnig.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 Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A1 richting Amersfoort verderop bij brugge 4 kilometer. En richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 8 kilometer file. De A15 dan, Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht 5 kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar kom je in 11 kilometer tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder.